Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rijden rijden door naar het eerstvolgende station. Bij sommige regiovervoerders in het noorden van het land rijden nog wel treinen. De hal van station Den Haag Centraal is ontruimd omdat de glazen dakplaten loslaten en naar beneden kunnen vallen. De perrons zijn via een omweg nog wel bereikbaar. Ook station Breda is ontruimd en in Almere wordt het hele centrum gesloten. In Amsterdam en Den Haag rijden vanwege de storm geen trams, in Den Haag ook geen bussen. Op de weg zijn veel ongelukken gebeurd met gekantelde vrachtwagens. Het KNMI heeft code rood afgekondigd voor een deel van het land. Tot 1 uur vanmiddag kan de wind zoveel schade, letsel en overlast veroorzaken... dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Rijkswaterstaat raadt mensen af de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. In het hele land zijn dierentuinen dicht. De Efteling heeft de achtbanen gesloten en onder meer de Universiteit van Amsterdam raadt studenten af te komen. Van een school in Helmond is het dak afgewaaid. Op de campus van, Wageningen, eh, van de Wageningen Universiteit zijn gewonden gevallen bij een geweldsincident. De politie wil er verder nog niet veel over kwijt, behalve dat er zo'n vijf mensen gewond zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er zijn ambulancemedewerkers ter plekke om hulp te verlenen. Er is een verdachte opgepakt. Iemand zou met een steekwapen een pand zijn binnengelopen, maar dat wil de politie niet bevestigen. Het weer de komende uren is het erg onstuimig door de storm... met zware windstoten van 100 tot 140 km per uur. In de loop van de middag neemt de wind af. Verder vallen er de hele dag verspreid over het land enkele buien. En het wordt 4 tot 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en enkele winterse buien. En het wordt dan 3 tot 5 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.